10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De president van Sri Lanka heeft een grote herstructurering van de politie, de veiligheidsdiensten en het leger aangekondigd. De diensten hebben verzuimd om de aanslagen van zondagochtend te voorkomen, zei hij in een tv-toespraak. De functionarissen die het inlichtingrapport uit het buitenland hebben gekregen, hebben dat niet met mij gedeeld, zei de president. Anders hadden we gepaste actie kunnen ondernemen. Details over de tips zijn niet bekendgemaakt. De president zei dat de defensietop binnen 24 uur wordt vervangen. De herstructurering van de politie en veiligheidsdiensten gebeurt de komende weken. PVV-kamerlid Graus wil dat er een onderzoek komt naar zijn eigen verblijfskostenvergoeding. Hij is in opspraak geraakt nadat een vandaag in de Volkskrant vanmorgen hadden gemeld dat hij ruim 24.000 euro per jaar ontvangt, omdat hij verder dan 150 kilometer van het Binnenhof zou wonen. Volgens de journalisten heeft Graus als officiële woonplaats Heerlen, maar verblijft hij daar weinig. Hij zou veel meer in zijn appartement in Voorburg zijn en dus ten onrechte een hoge onkostenvergoeding krijgen. De Nederlandse oud-europarlementariër en publicist Joost Lagedijk krijgt weer een visum voor Turkije. In 2016 werd hem de toegang tot het land ontzegd. Hij woonde daar toen acht jaar met zijn vrouw, de Turkse journaliste Nevin Sungur. Een officiële reden voor zijn uitzetting heeft de Turkse regering nooit gegeven. En vanmiddag kreeg Lagedijk een telefoontje van de Turkse ambassadeur in Nederland met de mededeling dat hij een nieuw visum kan komen halen. De Graafschap heeft onderin de eredivisie het gat met concurrent FC Emmen verkleind tot drie punten. De Graafschap won met 1-0 van Emmen. AZ heeft bij Heracles gewonnen met 2-1. AZ is nu zo goed als zeker van de vierde plaats. Alleen Vitesse, dat nu tegen Ajax speelt, kan de club nog inhalen. Herenveen en VVV hebben gelijk gespeeld. Het werd 2-2. Ajax-Vitesse is nog bezig. Het weer, toenemende bewolking, mogelijk een bui. Morgen 21 tot 25 graden. Later op de dag stapelwolken en ook buien.